haar boek Op klaarlichte dag. Het boek is een thriller over een jonge vrouw die op de vlucht is voor haar gewelddadige ex-vriend. De NS Publieksprijs bestaat uit 7500 euro en een sculptuur. Het weer nog. Vanuit het westen toenemende bewolking en vanmiddag af en toe regen bij maxima van een graad of 11.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 And if I didn't love you, wish I didn't give you all. But if I wanted silence, I would whisper. And if I wanted loneliness, I'd choose to go. And if I like rejection, I'd audition. And if I didn't love, it you can't control.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 Moi qui ne pense pas à l'histoire, je manque d'esprit, d'à propos. Voorlopig blijf ik nog jouw genre. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fijn, Ik blijf nog lang, en liefst nog langer My life ain't blijven wie al dat zo gedaan.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 De politie in Rotterdam heeft een man aangehouden voor mishandeling van een buschauffeur. Een groep van een man of 15 was gisteravond in Rotterdam-West in de bus gestapt zonder hun OV-chipkaart te gebruiken. Toen de chauffeur er iets van zei en weigerde verder te rijden, stompte volgens de politie zeker één van de mannen hem in zijn gezicht. Daarop ging de hele groep er vandoor. De politie sprak de mannen later aan op hun gedrag. Toen de buschauffeur er ook bij kwam, begonnen ze te schelden. Een van de mannen, een Rotterdammer van 22, is op aanwijzen van een chauffeur aangehouden. Het Openbaar Ministerie gaat een groot DNA-onderzoek doen in een moordzaak in Meppel. Een vrouw van 88 werd in juni vorig jaar door een insluiper om het leven gebracht in een verzorgingstehuis. De politie heeft DNA-sporen van de dader gevonden, maar de dader is nog niet opgepakt. 349 mannen worden opgeroepen voor het onderzoek. De dader droeg Nike-schoenen en heeft mogelijk een treinkaartje gekocht op het station van Meppel. De groep man is onder meer daarop, daarop geselecteerd. In de nacht van de moord betrapte verpleegkundige van het tehuis de dader in de kamer van de vrouw waarop hij op de vlucht sloeg. De vrouw was toen al dood. De politie vermoedt dat de man haar wilde verkrachten omdat ze gedeeltelijk ontkleed was. De NS Publieksprijs is dit jaar toegekend aan Simone van der Vlucht voor haar boek Op klaarlichte dag. Het boek is een thriller over een jonge vrouw die op de vlucht is voor haar gewelddadige ex-vriend.